Anouk Thijssen met het NOS-journaal. Tientallen gemeenten hebben honderden miljoenen euro's verlies geleden op bouwgrond die nu onverkoopbaar blijkt. Daardoor bezuinigen gemeenten op publieke voorzieningen zoals bibliotheken en sportclubs en gaan huizenbelastingen omhoog, blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. De gemeente Apeldoorn moest volgens Nieuwsuur vorig jaar het grootste verlies inboeken, namelijk 124 miljoen euro. Andere gemeenten met grote verliezen zijn Heerenveen, Den Haag en Groningen. Schrijver Robert Fuisje is met de dood bedreigd door luisteraars van de Amsterdamse radiozender Radio Mart. De schrijver zou vanavond worden geïnterviewd, maar gaat vanwege de bedreigingen niet door. Aanleiding voor de bedreigingen is de verfilming van Vuijsers boek Alleen maar nette mensen. Volgens boze luisteraars is de film ketsend en zou het een verkeerd beeld geven van Surinamers. Radio Mart wordt in de Surinaamse gemeenschap in de Amsterdamse Belmer door veel mensen beluisterd. De kapitein van het ongelukte cruiseschip Costa Concordia is bij het begin van de rechtszaak over het ongeluk geweest. Hij was niet verplicht te komen, maar wilde volgens zijn advocaat de aanklagers onder ogen komen. Vooraf sprak hij kort met overlevenden en nabestaanden van de slachtoffers. Hij zou tegen hen hebben gezegd dat hij wil dat de waarheid boven tafel komt. De kapitein is hoofdverdachte in de zaak, maar komt voorlopig niet aan het woord. Deze week wordt alleen besteed aan een reconstructie van het ongeluk... waarbij in januari 32 mensen omkwamen toen het schip tegen een rots voer. Verwacht wordt dat de inhoudelijke behandeling in januari begint. Amateurastronomen hebben een planeet gevonden die vier zonnen heeft, meldt website Planet Hunters. Via de website kunnen amateurs informatie over duizenden sterren doorspitten op zoek naar exoplaneten, planeten rond andere sterren. Ze speuren naar minieme veranderingen in het licht van sterren als de planeet ervoor langs schuift. PH1 is eerste planeet die op deze manier is gevonden. Het weer, vanavond en vannacht buien, maar ook opklaringen. Temperatuur daalt naar 9 graden aan de kust en 5 graden in het binnenland.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 Ja, we gaan het doen, hè? We gaan gewoon een tweede uur eraan vastplakken. En wellicht vindt u dat leuk, dat weet ik niet. De tweede uur gaat in ieder geval vanavond over Nederlandse muziek. De Nederlandse artiesten. Niet echt Nederlandstalig, daar heb ik het niet over. Maar wel een Nederlandse artiesten. En, het is een probeersel. En misschien gaan we het wel één keer in de maand doen erop. Eh, de eerste keer dat we in de maand eh, zijn, dan... Eh, als jij de tijd voor hebt en Albert-Jan het goed vindt... Dag Albert-Jan. <laughs> Hallo Albert-Jan. <laughs> onze, onze echt onvolprezen programmaleider. Ehm, ja, het lijkt mij leuk. Ik, ik heb heel veel plezier gehad om, om de playlist van vanavond samen te stellen. En hij ziet er goed uit. Dat denk ik wel. Ja. Tweede uur alleen maar Nederlandse artiesten. En daarvoor eh, ook uh, Franstalig en Engelstalig en eh, Duitsstalig. En van alles nog wat. We gaan gewoon lekker plezier maken erop. Gaan we doen. Goed. Twee uur lang. Ja, of... Oh, <laughs> moet je niet zeggen. Waar zijn we aan begonnen? <laughs> Goed, het volgende nummer Het is, eigenlijk van een Franstalige Belg, Jacques Brel. En dat is mijn vlakland, mijn Vlaanderenland. ja, echt een prachtig mooi nummer absoluut. Daar, eh, je duim op je hoofd erop nee, Nee, nee. <laughs> Niemand dat ik het zien. Daarna expert eh, Excerpt from Martinez Opera van eh, Keith West. En uh, Stars Starset heeft gemaakt Where Do You Go To My Lovely. Prachtige nummers achter elkaar. En ik ga er lekker voor zitten. Ben je nou? Ja. nou, dat laat me zien dan. Ik geloof... ja, komt ja. Hier. en witte vlakken schuin uiteenslaan op de kruinen wanneer de Norse vloed beugt en een zwart basalt, en overdijken duin de grijze nevel valt. Wanneer bij Epp het strand woest is als een woestijn en natte westenwinden gieren van venijn, dan vecht mijn land mijn vlakke land Wanneer de regen daalt op straten, pleinen, perken, op dak en torenspits. Wanneer we over kerken die in dit vlakke land de enige bergen zijn. Wanneer onder de wolken mensen dwergen zijn. Wanneer de dagen gaan in domme regelnaad en borroost wind het land nog vlakker slaat, dan wacht mijn land, mijn vlak land. Wanneer de lage lucht vlak over het water scheert, wanneer de lage lucht ons nederigheid leert, wanneer de lage lucht er grijs als lijsteen is, wanneer de lage lucht er vaal als keil Wanneer de noordenwind de vlakte vieren deelt. Wanneer de noordenwind de onze adem Dan kraakt mijn land, mijn vlak land. Wanneer de schelde blinkt in zuidelijke zon en elke Vlaamse vrouw flaneert Japon, Wanneer de eerste spin zijn lentewebben leeft of dampende het veld in juli zonlicht beeft.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 Heerlijk hè, deze muziek op CFM Zandvoort. Op maandagavond, donkere maandagavond. Golden CFM. Golden CFM bij je tot 10 uur vanavond. En als u luistert, dan weet u dat dit, normaal gesproken luistert... weet u dat dit een hele bijzondere uitzending is... want we gaan het tweede uur er aan vastplakken, op. Ja, we gaan het doen. En ehm, ja, ik, eh, het, het heeft niet allemaal Albert Jan gelegen hoor. <laughs> Nou, nou, nou, nou, nou. <laughs> Klein beetje wel, Een beetje meer aan jou eigenlijk. Oké. <laughs> Goed, maar we gaan het in ieder geval een tweede uur aan vastplakken. En dan eh, gaan we hoofdzakelijk eh, Nederlandse hits draaien. Geen Nederlandstalige, dat hoeft ook helemaal niet. Want er zijn er zat in andere talen die we dan gaan doen. Ehm, goed, we gaan met, met drie nummers verder. We gaan eh, beginnen zometeen met California Dreaming. En dan denkt u natuurlijk, nou, dat is een geweldig nummer van eh, de... Mama's en de papa's. Nee, not. Not? Not, nee. We gaan het nummer draaien van eh, José Feliciano. Geweldig nummer. ik vind dat eigenlijk wel de mooiste cover van het hele nummer. ik heb het mee mogen maken in Amsterdam in het Olympisch Stadion. En het was grandioos. Vervolgens eh, een van de, ja, misschien wel de topartiesten van Nederland, uh, Boudewijn de Groot. Met eh, zijn nummer Testament. En daarna, en ik weet niet of je dat kent Rob, Angelo Brandewardi. Het zegt me even niks over. Nee, daar was ik al bang voor. Het is een, zijn noem, hij, hij, wordt genoemd de Italiaanse Bart. Met, met een T. met een D bedoel ik. En hij heeft hele mooie muziek gemaakt. En onder andere Marco Borsato, die werkte toen in het Palace Hotel... toen ik daar chef was, als Leerling Kok... Die heb ik een album gegeven en daar was hij helemaal gek van. En dit nummer stond daarop. Dit nummer dat heet uh, La Pulce d'Aqua. Echt heel apart. Heel lekker vrolijk, gezellig, leuke nummers. We gaan beginnen met eh, California Dreaming, José Feliciano. Vervolgens Testament, Arwen de Groot. En daarna La Pulce d'Aqua van eh, Angelo Brandewardi.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 l'acqua che lo sa all'onda ti rende ti rubò e tu ora sei malato e la mosca d'autunno che hai schiacciato non ti perdonerà e allora devi a lungo cantare per farti perdonare e la pulce d'acqua che lo sa all'ombra ti renderà da da da da da da da da da da da beginnen, want Willem is binnen. Ja, nou, nou, nou kom je niet voor een feestje. Hey, nee, Willem, wel goedenavond. goedenavond. Leuke muziek, toch? Ja, zeker. Gezellig. Gezellig. Ja. Angela Brandenwardi, die hadden wij, eh, Willem, weet je nog, bij het eh, sportprogramma in... Uh, een jaartje of vier, vijf geleden in ja, Hoogland. Ja, die moest altijd ja, die, worden. Daar, Jij bent er een fan van. Elke keer, elke eerste vrijdag van de maand geloof ik was dat was het niet de laatste? Ja, weet ik veel. Het is al lang geleden. Het is al lang terug. Goed, eh, eh, eh, Willem van Densen is aangeschoven. Die oorspronkelijk onze gasten zijn geweest. Maar die had, en dat is helemaal begrijpelijk, hele andere dingen aan zijn kop. Want zijn zoon heeft ontzettend goed gereden met het afgelopen raceweekend. Ja, die uh, debuteerde in de eh, Suzuki eh, En meteen tweede, derde en vierde geworden? Ja, weliswaar in de B-klasse. Dat maakt helemaal niet uit. We hebben de Suzuki Swift. Dit jaar zijn er nieuwe modellen ja, ja, ja, ja. gekomen. Maar het schijnt dat die, die nieuwe modellen trager zijn dan die oude modellen, Willem. Hoe kan dat? Ja, nou, dat kan twee redenen hebben. De oude Swift natuurlijk, uh, die draait al vier jaar mee. Die autootjes oh, worden Ja, ze ontwikkeld. toch doorontwikkeld. Ja, en de nieuwe ja, ja, Swift wordt. uh, circuit, ja dus het maar, eerste, seizoen. Laten we eerlijk zijn, ontzettend gefeliciteerd. Want ik vind het geweldig dat de jongen voor het eerst meedoet. En dan zo goed presteert eigenlijk. Ja, en wat belangrijk is natuurlijk is eh, ja, dat je geen gekke dingen doet. Dat je het langzaam opbouwt. Nou, daar kan ik hem alleen eh, alle lof in geven. En ik niet alleen, andere mensen ja, het doen ook. dat ook. Eh, die op het circuit zijn. En, ja. Helemaal Daar goed. is het omgegaan om te leren. En dat heeft hij gedaan het weekend. Ja, nou, eh, echt, echt goed gedaan. Normaal maakt hij er foto's van en nu zit hij er zelf in. Ja, nu werden er foto's van hem <laughs> gemaakt. goed, eh, luisteraars. Eh, ehm, ik denk dat Willem ook wel onze volgende drie nummers iets in kan herkennen. We gaan verder met David Garrick met Dear Mrs. Appleby. Ja, er helemaal niks mis, maar dan gaat de duim omhoog naast me. Toch, Albert-Jan, zit hij te kijken? Nee, maar je slaat weer de plaat over, hè? Oh, op daar. Oké. Ja, maar dat staat in het blauwe. Dus ik dacht dat we die al gehad hadden. Dat is Mr. Paul Naref met La Poupée qui fait Ook een oh. prachtig nummer, eh, zeker weten. Eh, ik heb dus in het eerste uur een x-aantal eh, verschillende talen uitgezocht. En dit is er een één van, in het Frans. Vervolgens dan David Garrick die Mrs. Appleby. En dan een prachtig nummer van Donovan, de Universal Soldiers. Oh, Laten we maar naar gaan luisteren, Rob. Ja, daar komen ze aan. Drie achter elkaar bij Golden CFM. be. You got the wrong idea about me, Mrs. Appleby. You told Marie she couldn't go with me because you heard that I was bad, Mrs. Appleby. the Mrs. Appleby, I'm begging you to please be kind. I want a chance to change your mind about me. Mrs. Appleby. some bad mistakes, Mrs. Appleby. But that was long before I loved Marie. Mrs. Appleby, I'll make you glad as you can be. And you'll be proud to see Marie with me. Mrs. Appleby. He's five foot two and he's six feet four. He fights with missiles and with spears. He's all of 31 and he's only 17. He's been a soldier for a thousand years. He's a Catholic, a Hindu, an atheist, a Jain, a Buddhist and a Baptist and a Jew. And he knows he shouldn't kill, and he knows he always will. Kill you for me, my friend, and me for you. And he's fighting for Canada, he's fighting for France, he's fighting for the USA. And he's fighting for the Russians, and he's fighting for Japan. And he thinks we'll put an end to war this way. And he's fighting for democracy, he's fighting for the Reds. He says it's for the peace of all. He's the one who must decide who's to live and who's to die. And he never sees the writing on the wall. But without him, how would Hitler have condemned him at Laval? Without him, Caesar would have stood alone. He's the one who gives his body as a weapon of the war. And without him, all this killing can't go on. He's the universal soldier, and he really is to blame. His orders come from far away no more. They come from here and there, and you and me, and brothers Heerlijk we praten in de studio oh. over de mooie muziek die we vanavond weer draaien. Bij Golden CFM. Ja, we hebben het oh. ook over eh, mooie Nederlandstalige muziek erop. Ja, en we hebben er nog een paar eh, vanavond ook, Samen met Willem, eh, Willem van Densen, die zit nog steeds hier bij ons. Daar hebben we het over. En Willem gaat over vier weken gewoon lekker zijn nummers inleveren. En dan gaan we hier eh, een feestje maken, Willem. Ja, dat ga ik zeker doen. En het gaat eh, niet alleen Nederlandstalig zijn natuurlijk. Nee, hoeft niet. nee, ik probeer zoveel mogelijk talen eh, ja, ik, weet, ik weet dat jij gewoon heel veel verstand hebt van gewoon goede muziek. Nou ja, dat blijkt, nee, dat heb, ik, dat heb ik altijd gevonden. We hebben met z'n tweeën programma's gepresenteerd. En dan merk je gewoon dat jij gewoon lekker verstand hebt van hele goede muziek. Nou, goede muziek en vooral van wat oudere muziek. Ja, ja, Vanuit maar, onze jeugd. Maar, dat is natuurlijk de format van dit programma. Ja. Muziek tot en met 75 en incidenteel. Nou, dat heb ik al later van elkaar gekregen. Ja. was Lena was nog, eh, <laughs> die was toch uh, eh, programmalijsten. Eh, uh, van, nou, ik wil ook wel eens een keertje van na 75 tot 80. Nou, dat mocht dan. Nou, dat hebben we vanavond ook al gedaan. We gaan, eh, we gaan eh, nog een keertje wat, wat draaien erop, denk ik. Ja, lijkt me goed. We, beginnen met uh, David McWilliams, deze Purley Spencer. Ja, <laughs> kijk, kijk Willem meteen. Die gaat... Albert Jan, die kan het zien. <laughs> Ja, kijken. Hey, Joop, je slaat... We beginnen, eerst, met, beginnen eerst met de Peddlers. Ja, precies. ik weet niet, kennen jullie de Peddlers? Ja, zeker wel. Ja, dat zal toch wel. zingen ze een stukje, Willem. Prachtig. je prachtig niet dat ik ga zingen. Maar deze, deze, deze jongens die hebben, waren met z'n drieën. En, en er zat er eentje met een schitterend hammond bij. En er was nog een bas en, en een eh, drummer. En dat is zulke mooie muziek. En ik heb eh, meegenomen Stormy Weather van de Peddlers. Vervolgens deed ik met Williams de dates of Pully Spencer. En dan eh, de, ja, de beste blues band van Europa. En dat is natuurlijk, laten we eerlijk zijn jongens, QB en de Blizzards. En daarvan heb ik meegenomen Distant Smile. Ook zo'n verschrikkelijk mooi nummer. Rob, we gaan genieten.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 Niet te geloven. Ja, echt geweldig. Ja, dit, dit was natuurlijk het Disney Smile van QB and the Blizzards. Eh, de beste uh, ja, bluesband van, van het vasteland van Europa. Want je hebt natuurlijk in Engeland ook nog een paar gehad. En dan noem ik alleen maar... Uh, nou, gaan. Dit was Peter. Okay. <laughs> we schieten al een aardige top toch met het eerste uur. En u weet het, ehm, ik heb het beloofd. We gaan een tweede uur hier achteraan plakken. En dat is dan alleen maar met eh, Nederlandse producties. Het hoeft niet per se Nederlandstalig te zijn. Er zit wel wat tussen, maar niet alles. Eh, en dat gaan we gewoon lekker doen, Rob, denk ik. Zeker? Ja. Ehm, Willem zit er ook nog steeds bij, Willem van Densen. En die wordt helemaal gek hier als, als hij die naam al ziet. Ja, precies, jongen, die oude muziek. En je rolt van het in het andere. Ja, ja. en oh, dat, kennen we ook. En dat kennen we ook. Oh, ken je dat? En, en eh, roept alles op dan. van ja, ja, ja, ja, ja, geweldig vandaag de dag is techniek natuurlijk. Je gaat het internet op en je haalt het weer terug als je het allemaal in je verzameling ja, moet hebben. Ja, ik, eh, nogmaals, ik, ik, heb, eh, ik heb er veel meer gehad, maar schiet nou weer een aardig en top eigenlijk. Het heeft even gekost. Um, volgend nummer. Een van mijn favoriete zangers. Een Engelsman, Christmas Smith en Peters. En die heeft een schitterend nummer gemaakt, de Pied Piper. Althans, in mijn ogen een heel prachtig mooi nummer. Vervolgens uh, Johnny Halliday, en Fransoos... die ondertussen toch wel een jaartje of 75 zou zijn, denk ik... met eh, Pour moi la FIFA commencer... En vervolgens eh, Gene Pitney met I'm Gonna Be Strong. En dat moeten we proberen te redden tot 9 uur, Rob. Nou, dat gaan we misschien net niet redden. Maar nou, we doen ons best. Dat maakt niet uit. We gaan er lekker naar luisteren.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 away from me. And you're so afraid. I'll plead with you to stay. But I'm gonna be strong and let you go your way. sense in holding on. Cause your feeling now would be too much to bear. So I'm gonna be strong and pretend I don't care.